Op veel plaatsen valt sneeuw, het vriest en er is mist. De ANWB roept mensen op niet in de auto te stappen als het niet nodig is. Op die manier is een verkeerschaos zoals die van gisteravond rond Amsterdam te voorkomen. Er stonden tegen 1 uur vannacht nog steeds files. Op zeker 19 plekken waar geiten met Q-koorts zijn, worden de beesten niet afgemaakt. Het gaat vooral om kinderboerderijen en hobbyboeren, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Nova. Gisteren werd bekend dat geiten op kinderboerderijen niet worden geruimd. Toch blijkt een kinderboerderij in Oldenzaal te zijn gesloten uit vrees voor besmetting van mensen, meldt Nova. In Amerika is de bejaarde man overleden die afgelopen zomer een aanslag pleegde op het Holocaustmuseum in Washington. De man, een overtuigd racist en antisemiet, liep op 10 juni met een geweer het Holocaustmuseum binnen en schoot een zwarte beveiligingsman dood. Daarna werd hij zelf neergeschoten. De 89-jarige James van Brun lag sindsdien in een gevangenishospitaal. In het zuiden van Egypte zijn zeven doden gevallen bij een aanslag op een koptische kerk. De koptische christenen werden vanuit een rijdende auto beschoten toen ze de kerk uitkwamen. Naast de zeven doden zijn er ook drie gewonden. In het zuiden van Egypte zijn veel botsingen tussen moslims en de koptische minderheid. De christenen voelen zich gediscrimineerd. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Zuid-Soedan weer uit de hand dreigt te lopen. Onder meer Oxfam Novib en Cordate vragen de internationale gemeenschap te bemiddelen in het conflict tussen het noorden en zuiden van Soedan. Door het geweld zijn vorig jaar 2500 mensen omgekomen en 350.000 op de vlucht geslagen. Het weer plaatselijk glad, af en toe sneeuw en in het noorden plaatselijk dichte mist.